12 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor diverse Europese gebieden aangepast naar oranje vanwege oplopende besmettingen. Het gaat om Budapest, Praag, Kopenhagen, gebieden rond de Portugese hoofdstad Lissabon en delen van Zwitserland. Ook in Frankrijk is weer een aantal departementen op oranje gezet omdat de coronabesmettingen toenemen. Het ministerie adviseert om alleen nog noodzakelijke reizen naar de gebieden te maken... en bij terugkomst in thuisquarantaine te gaan. Terreurbeweging Al-Qaeda heeft recent PVV-leider Wilders bedreigd. Dat schrijft dagblad Le Monde. De Franse krant citeert uit een verklaring van de jemenitische tak van Al-Qaeda. De bedreiging van de crimineel Wilders staat in hetzelfde bericht... waarin ook de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo wordt bedreigd... en enkele Zweedse en Deense cartoonisten. Voor de kust van Libië is een boot gezonken. Zeker 22 mensen die daarop zaten worden nog vermist. De autoriteiten zijn bang dat ze zijn verdronken. Twee migranten zijn doodgevonden, 45 mensen konden gered worden. De migranten, allemaal mannen, waren vanuit Libië onderweg naar Europa. Ze kwamen vooral uit Egypte en Marokko. Onlangs zei het Rode Kruis nog bezorgd te zijn... omdat steeds meer migranten verdrinken tijdens hun overtocht over de Middellandse Zee. Duitsland wil 1500 migranten opnemen die vastzitten op de Griekse eilanden. Dat hebben bondskanselier Merkel en minister van Binnenlandse Zaken Zeehover zojuist bekendgemaakt. Het zou gaan om gezinnen met kinderen. Door de branden in het migrantenkamp Moria op Lesbos zijn ruim 12.000 mensen dakloos geworden. Een aantal van hen is opgenomen in een tijdelijk kamp op het eiland, maar daar kan niet iedereen terecht. Er is plaats voor 5000 mensen. Het weer, blijft droog met volop zon. Het is 26 graden op de Wadden en lokaal 34 in het zuiden. Morgen behalve zon ook wat bewolking en door wat noordenwind iets minder warm, 21 tot 28 graden.